Het klein zigeunermeisje draai in het rond. Jouw lange haren en de lach om je mond. Speel met de klanken van de bandoneon. Kom dans meisje, dans voor mij. Lachen bij het kampvuur dansten zij bij volle maan. Grote zwarte ogen keken mij doordringend aan. Zwoele melodieën van viool en tamboerijn. Wil je heel mijn leven mijn zigeunermeisje zijn? Dans, klein zigeuner.